Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De politie heeft drie mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de grote brand in Arnhem van afgelopen donderdag. Het gaat om twee Arnhemmers van 30 en 57 en een man van 41 van wie de woon- of verblijfplaats onbekend is. Het drietal werd opgepakt na onder meer tips en camerabeelden. De burgemeester van Arnhem, Marcouche, noemt het een hartverscheurende gedachte dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Afgelopen donderdag zijn meerdere historische panden met winkels en woningen verloren gegaan door de brand in het centrum van Arnhem. Het dodental door het geweld in het noordwesten van Syrië is verder opgelopen tot boven de duizend, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Zaterdagmiddag werd nog gesproken over ruim 600 doden. De gevechten in het kustgebied braken donderdag uit. Het is het bloedigste geweld sinds de val van het regime van Assad afgelopen december. Troepen van de nieuwe Syrische machthebbers staan tegenover aanhangers van de verdreven president. Volgens het Syrische observatorium zijn bij het geweld bijna 750 burgers omgekomen. Atlete Lieke Klaver is Europees kampioen op de 400 meter. Na een spannende finale op de EK Indoor in Apeldoorn... finishte Klaver in een tijd van 50 seconden en 38 honderdste. het is voor Klaver haar eerste individuele gouden medaille op een internationaal eindtoernooi. In Londen heeft een pro-Palestijnse betoger meer dan 16 uur op de Big Ben gezeten. De man klom zaterdagochtend langs de richel omhoog in de toren. Pas rond 1 uur vannacht lukte het hulpverleners om de man met een hoogwerker naar beneden te halen. Hij weigerde lange tijd om van de toren te komen, ondanks onderhandelingen die de politie deed met hem. In een video die hij zelf op social media deelde, zei hij dat hij van plan was om 3,5 dag te blijven zitten en alleen naar beneden te komen op zijn eigen voorwaarden.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 wrapped in your arms where myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. Why does she pretend? like in the song, remember? If you love somebody, set them free. And that's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.